Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere mensen die begraven liggen in Leusden bij Amersfoort worden herbegraven. Vorig jaar kreeg een groep mensen toestemming om midden in de nacht paranormaal onderzoek te gaan doen bij begraafplaats Rusthof. Op een video daarvan zie je hoe ze bij graven van kinderen staan en met hun geesten proberen te praten. De nabestaanden vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Alles wat op of rondom of in het graf is, heeft recht op rust. En die rust is geschonden. Dat is voor mij een als een paal Meerdere nabestaanden hebben besloten om hun geliefde ergens anders te laten begraven. De gemeente betaalt dat. Degene die toestemming heeft gegeven voor het paranormaal onderzoek is op de vingers getikt. Tiger King Joe Exotic blijft nog heel lang in de gevangenis. In hoger beroep heeft de Netflix-beroemdheid 21 jaar cel gekregen. tiger, tiger Volgens de rechter heeft de dierentuinbaas opdracht gegeven om zijn grote vijand, dierenactivist Carol Baskin, te doden. Die opdracht werd niet uitgevoerd omdat de huurmoordenaar in werkelijkheid een FBI-agent was. Joe Exotic is ook veroordeeld voor het doden van vijf tijgers en illegale dierenhandel. In Utrecht heeft de politie gisteren een joyrider van de weg geplukt. Een Porsche scheurde met 92 km per uur over een weg waar je maar 50 mag. Achter het stuur zat een jongen van 16. Toen hij was gestopt kroop hij snel op de achterbank, maar de politie had dat door. Hij krijgt drie boetes. Er zaten nog twee mensen in de auto. De enige meerderjarige had de Porsche gehuurd en de jongen van 16 laten rijden.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 Tot aan 10 uur in de mix. En ja, als je denkt dat het feestje dan afgelopen is, nee hoor. Schenk gerust nog een glaasje in. Wagendansje. DJ JK daarna. Een uur lang in de mix. Hier op jouw CFM. Zandvoort. Everybody knows it, the secret that we're holding. You got to let go if you wanna be free. You got to let go if you wanna be free. hold on You got to let go if you wanna be free And everybody knows it, the secret that we're holding You got to let go if you wanna be free to beat him.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 La la la la la. Of toch niet, Dennis? DJ Dion niet. Hij nam je mee op een muzikale trip. Het ene moment zat hij... Ja, toch wel zware trace te draaien. Een paar klassiekertjes uh, erin. ik vond het lekker, ik vond het leuk. En wat ook leuk is, zo meteen het nieuws weer verkeer van 10 uur. DJ KK. Een uur lang in de mix. Hou hem hier op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk ook lekker digitaal. En je kan ook TVM aanzetten op je televisie. Op kanaal 40. Of Ziggo. Zometeen DJ JK. Nu de laatste beat van DJ Dion City. En het leuke is, je kan hem morgen ook live zien. Ja, in Club Palladium in Amsterdam. Ja, ja. Tot aan 10 uur. Poetjes van de vloer.